Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Catalaanse politie had rekening met de mogelijkheid dat de hoofddader van de aanslag op de Ramblas in Barcelona nog op de vlucht is berichten dat het ging om de 17-jarige Moussa Oukabir... die enkele uren later werd doodgeschoten bij de tweede terroristische aanslag in Cambrils... kan de politie niet bevestigen. De theorie dat Oekabir degene was die in Barcelona achter het stuur zat... wordt volgens de politie zelfs steeds onwaarschijnlijker. Onderzocht nu wordt of het gaat om de 22-jarige Younes Abu Yacoub... van de enige van wie vaststaat dat hij niet dood is. Vakantiegangers die dit weekend terugrijden uit Spanje moeten rekening houden met flinke vertraging en wachttijden van mogelijk drie uur. Na de aanslagen in Spanje zijn de bestaande grenscontroles op de wegen uitgebreid. Verkeersdienst VID meldt dat alle auto's één voor één worden gecontroleerd. Dat gebeurt op alle grenswegen tussen Spanje en Frankrijk. Melk en boter zijn in een jaar tijd veel duurder geworden. Voor boter en verse volle melk betaalde je in juli zo'n 35 meer dan een jaar eerder. Verse halfvolle en magere melk werden zo'n 27 duurder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen hebben te maken met de internationaal gestegen vraag naar boter. Margarine is de laatste jaren minder populair en boter maakt een comeback. De prijs die producenten krijgen is in een jaar tijd bijna verdubbeld... van 3,3 euro per kilo boter naar 6,4 euro. Boeren langs de rivier de A in het oosten van Brabant wordt aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium. Het verontreinigde water komt uit de rioolleidingen vanuit een industrieterrein in Helmond. Die leidingen zijn afgesloten en het vervuilde water is afgevoerd. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens het waterschap niet. Wel zijn in de A al dode vissen gesignaleerd.